NOS Nieuws van 8 uur. Katrien, de Verenigde Staten gaan Cuba vragen om ambassadepersoneel terug te halen uit Washington. Als Cuba dat niet doet, zal de VS ze zelf wegsturen. De Amerikanen zeggen dat Cuba aanvallen met geluidsgolven heeft uitgevoerd op zijn diplomaten die daardoor last hebben van gehoorverlies, hoofdpijn en misselijkheid. Die zijn dan ook voor een groot deel daar weggehaald. Cuba spreekt de beschuldigingen van sabotage tegen. De Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty is overleden, meldt zijn manager. De zanger en gitarist werd gisteravond gevonden in zijn huis in Malibu na een hartaanval. Vandaag is hij in het ziekenhuis gestorven. Tom Petty had met zijn band Tom Petty and the Heartbreakers hits met onder meer A Face in the Crowd en Learning to Fly. Hij was 66 jaar. De vegetarische slager is op zijn vingers getikt door de Voedsel- en Warenautoriteit. Het bedrijf verkoopt vegetarische producten met name als kipstukjes en gerookte spekjes. En dat is misleidend en tegen de wet, zegt de NVWA. De vegetarische slager heeft tot maart de tijd om de namen te veranderen, anders krijgen ze een boete. In de tuin van het Witte Huis is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. President Trump, zijn vrouw Melania en vicepresident Pence waren erbij. Gisteren schoot een man vanuit zijn hotelkamer op de bezoekers van een openluchtfestival. Het dodental is opgelopen tot 59. De KNVB schrapt voorlopig de degradatie- en promotieregeling in de Jupiler League. De club die laatste wordt in de Jupiler League degradeert niet. Anders, andersom hoeft de kampioen van de tweede divisie niet te rekenen op promotie. Afgelopen tijd groeide de kritiek op het systeem. Veel amateurclubs kunnen niet voldoen aan de licentie-eisen in het betaald voetbal. Het een overwegend bewolkte dag vandaag met nu en dan flinke buien. Vanmiddag schijnt ook af en toe de zon en bij een stevige wind wordt het 15 à 16 graden.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 Het rijdt er langzaam over 16 kilometer, is namelijk een ongeluk gebeurd. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Purmerend en Avenhoorn 5 kilometer en een kwartier verdraging door een kapotte vrachtwagen. Daar ligt daar ook olie op de weg. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Blijswijk en Reewijk. Daar is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Verder is het gewoon druk op de A27 Breda Gorkum. Tussen Begeertruidenberg en industrieterrein Avelingen 10 kilometer. En verderop bij Lexmond ook nog eens 5 kilometer. En ook op de A27, maar dan vanuit Almere naar Utrecht.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.